Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De invoering van het verplichte coronatoegangsbewijs gaat door. Ondanks flinke kritiek heeft een meerderheid van de Tweede Kamer de nieuwe maatregel goedgekeurd. De Kamer regelde wel één uitzondering. Alleen op terrassen hoeven bezoekers de QR-code straks niet te laten zien. Vanaf volgende week zaterdag moet iedereen de Corona Check app laten zien... bij onder meer de horeca, professionele sportwedstrijden, de bioscoop en het theater. Veel kritische partijen in de Kamer vinden dat mensen die niet zijn gevaccineerd... te veel worden gedwongen om nu alsnog een prik te halen. Demissionair minister De Jonge noemt de invoering de enige manier om andere maatregelen los te laten, zoals de anderhalve meter regel. De milieunormen waar Tata Steel aan moet voldoen zijn niet streng genoeg, vindt een Kamermeerderheid. Die steunt een oproep van GroenLinks om te kijken of de uitstoot van schadelijke stoffen verder aan banden kan worden gelegd. GroenLinks noemt de gezondheidssituatie van omwonenden van de staalfabriek in IJmuiden dramatisch. De gemeente Haarlem heeft een dwangsom van 2500 euro opgelegd aan een theater. Dat organiseerde gisteravond een voorstelling van Theo Maassen voor een volle zaal... terwijl volgens de coronaregels maar twee derde van de stoelen bezet mag zijn. Bezoekers konden alleen naar binnen als ze hun corona-check-app lieten zien. In de Tweede Kamer klinkt respect voor het besluit van demissionair minister Kaag om op te stappen. Groenlinksleider Klaver noemt het een zuivere keuze... en ook PvdA, SP en Volt prijzen haar besluit. Premier Rutte spreekt van een groot verlies... PVV-leider Wilders hekelt het feit dat Kaag als fractieleider van D66 doorgaat met de formatie. Kaag vertrok na een motie van afkeuring over de chaotische evacuatie uit Afghanistan. Het weer, hier en daar kan wat mist ontstaan. In de loop van de ochtend meer zon, al blijft het op sommige plaatsen lange tijd grijs. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam bij Landsmeer.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 De milieunormen voor Tata Steel moeten strenger, vindt de Tweede Kamer. GroenLinks noemt de gezondheidssituatie van omwonenden van de staalfabriek dramatisch. De gemeente Haarlem heeft een dwangsom van 2500 euro opgelegd aan een theater. Dat organiseerde gisteravond een voorstelling van Theo Maassen voor een volle zaal...